Are you pretending And love's like the ending Unless I could have one more chance for birthday My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just a taking. pretending It looks like the ending Unless I can have one more chance to prove dear My life a wreck You're making You know I'm yours For just the taking Body Soul, Amy Winehouse, Tony Bennett.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 Dat beloofde wat moois te worden. En zij spelen een, ehm, het nummer Bo Till. Bo En dat is eigenlijk weer gebaseerd op, eh, heel aardig, op het nummer What is the Thing Called Love. We gaan nu luisteren naar Bo Till.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 occasional rain Chili con carne Sparkling champagne Let there be birds Sing in the trees Someone to bless me Whenever I sneeze Let there be cuckoos, a lark and a dove. But first of all, please let there be love.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 Nu betalen rijke Amerikanen relatief weinig belasting, omdat winst uit investeringen minder wordt belast dan inkomen uit werk. Het voorstel is een van de manieren waarop de president het enorme Amerikaanse begrotingstekort terug wil dringen. Obama noemt de belastingverhoging in zijn voorstel de Buffett-belasting naar nou, Warren Buffett. Deze miljardair stelde kort geleden voor om rijke Amerikanen een extra belasting op te leggen. In het noordwesten van Pakistan is een onbemand Amerikaans vliegtuigje neergestort. Hoe dat is gebeurd is niet duidelijk. De zogeheten drone kwam neer in het grensgebied met Afghanistan. In die streek zitten veel militanten van de Taliban en Al-Qaeda. Amerika gebruikt de drones vaak voor bombardementen op schuilplaatsen van moslim-extremisten in het gebied. De Pakistanse inlichtingendienst kwam erachter dat er een drone was neergestort door radioverkeer tussen de Taliban. Amerika geeft doorgaans geen informatie over de onbemande vliegtuigjes. Het weer. Vanochtend vooral in de kustprovincies buien met kans op onweer en hagel. Later ook op andere plaatsen en dat wordt hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar wordt op snelheid gecontroleerd op de A58 Breda-Eindhoven tussen de knooppunten Galder en de Baars.